Gert Huuk met het NOS Journaal. De opstandelingen zeggen dat ze de stad morgen helemaal in handen willen hebben. Ze ondervinden nu in sommige wijken nog tegenstand van het regeringsleger. Dat heeft tanks en scherpschutters ingezet. De strijd concentreert zich rond het bolwerk van kolonel Gaddafi. De strijd laaide vanochtend op en is na uren van kalmte in de middag weer verhevigd. Het gebouw van de staatstelevisie zou door de rebellen zijn ingenomen. Waar Gaddafi zich bevindt is onduidelijk. De opstandelingen hebben laten weten dat nog voor de opmars naar Tripoli is onderhandeld met de autoriteiten. Ze zeggen dat veiligheid in Tripoli een van hun prioriteiten is. En dat ze wraaknemingen op hun tegenstanders willen voorkomen. In Puerto Rico is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de orkaan Irene die over het land trekt. Ruim een miljoen mensen op het Caribische eiland zitten zonder stroom. Ook zijn er overstromingen en zijn er veel bomen ontworteld. Volgens de regering is er nog geen sprake van doden. Eerder werd nog gedacht dat Irene langs Puerto Rico zou trekken, maar doordat de wind draaide wordt het eiland toch getroffen. De orkaan gaat nu in de richting van de Dominicaanse Republiek en Haiti. In Haiti zijn nog zeker 600.000 mensen dakloos na de verwoestende aardbeving van vorig jaar. Het kabinet benadrukt dat er geen sprake is van een overeenkomst tussen Griekenland en Finland over een onderpand voor de steun aan de Grieken. Dat staat in een brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer. Voor zo'n overeenkomst is de instemming van alle eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds vereist en die is er niet. Nederland is geen voorstander van een onderpand in de vorm van geld, omdat dit zou betekenen dat Griekenland extra geld moet lenen om dit onderpand aan Finland te kunnen verstrekken.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 Take a shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. you. broke the chains now I can my I'm gonna praise you. Everything that could go wrong all went wrong at one time.